9 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo, heeft op reis in het Midden-Oosten gezegd dat de VS uit het nucleaire akkoord met Iran stapt, tenzij overleg met de Europese partners meer garanties oplevert dat Iran geen kernwapens kan maken. Het akkoord dateert uit 2015. Pompeo zei dat de VS zeer bezorgd is over de destabiliserende en kwaadaardige activiteiten van Iran. Na overleg met de Israëlische premier Netanyahu in Tel Aviv... zei Pompeo op een persconferentie met Netanyahu... Eh, dat Iran gevaarlijk is en een escalatie laat plaatsvinden van dreigementen. En hij noemde Iran steun aan terroristen, wapenleveranties aan de Houthi-rebellen in Jemen en steun aan het Syrische regime. Lucia Garcia Meza, die was begin jaren 80 korte tijd dictator in Bolivia, is overleden. Hij stierf in een militair ziekenhuis. Daar was hij naartoe gebracht nadat hij in de gevangenis een hartstilstand had gekregen. Hij zat een straf uit van 30 jaar voor misdaden die tijdens zijn bewind in 1980 en 81 waren begaan. Op Schiphol zijn nog steeds vluchten flink vertraagd, maar de luchthaven meldt dat de vliegcapaciteit nu wel maximaal wordt benut. Als gevolg van een stroomstoring vannacht in Amsterdam-Zuidoost was chaos in het vluchtverkeer ontstaan. Er zijn morgen ook nog vertraging mogelijk, want vandaag werden tot een uur of vier veel inkomende vluchten tegengehouden. Daardoor nou, zijn er morgen weer veel inhaalvluchten en dat kan ook weer vertraging veroorzaken. Het weer tenslotte. Vanavond en vannacht trekken er buien over. Sommige met onweer, hagel en zware windstoten. En er kan veel water vallen hier en daar. De zwaarste buien worden langs de oostgrens verwacht. Morgenochtend eerst in het noorden regen.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 78, eh, ja, nou weet ik het weer. 1278 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno en u gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Vier nieuwe werkjes, ik weet het toch elke week nog bij elkaar te sprokkelen. Heel leuk. Um, ehm, Viana Joy, deze aantrekkelijke dame op piano. Die heeft een eh, single gemaakt. Ja, en niet een singeltje, nee, een single van 14 minuten en 32 seconden. En dat heet Filmscore Piano. Nou, daar gaan we mee beginnen en daarna een nieuw album van een meneer die we... Nee, die kennen we nog niet. John Durant, Parting Is. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. En natuurlijk nog veel meer. En de playlist en de muziek en dit programma kan je terugvinden op peacefulradio.info. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier.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 Home to where you first came from, where your roots are strong, where you once belonged, waiting there for you waiting there with open arms. Let your spirit fly. Let your soul go home. Love is everywhere. It's painted in eternity. who you really are, and who you'll always be. Set yourself free. There's a story to be told. Just be who you are. Let your flower unfold. Return to your soul. Remember who you once were. Listen to your heart. Remember who you are return to your soul. Becker, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at www.hennybecker.com. This is James Asher, here for myself and my co artist Arthur Hull, and you're listening to our album Drum Distillery on Peaceful Radio. Hi, I'm Jeff Oster, and thank you for listening to Peaceful Radio. Jennifer Dufresne, one of the artists here on Peaceful Radio today. Please visit my website, www.jenniferdufresne.com, and purchase my music to enjoy at any time on demand. me estoy muriendo por ti y me estás partiendo el alma. Tu desdén me está doliendo y no lo puedo olvidar. El desprecio de tu amor me está causando una herida. el alma, Tú desde él me está doliendo y no lo puedo olvidar. El desprecio de tu amor me está causando una herida.